ik laat je vrij. Er zijn zoveel zoals jij. Lachen keek ik jou nog aan en jij bent toen weggegaan. Alleen verder ga dat weet je. Jij loopt mij voorbij en doet alsof jij mij niet kent. Ook die jaren van geluk vergeet je. En het doet me pijn omdat jij nu bij die andere. Ik speel nu de sterke man. Die je verdriet verdragen kan. Want ik laat geen traan aan jou, nu ik niet meer van je hou. Ik ben gelukkig zwaar, dat weet je. Jij loopt mij voorbij en doet alsof jij mij niet kent. Ook die jaren van geluk vergeet je. En het doet me pijn, omdat jij nu op straat Die vraagt hoe het met me gaat Dan zeg ik het gaat me goed, heel goed Maar geen woord daarvan is waar Dat weet je Jij loopt mij voorbij En doet alsof jij mij niet kent die jaren van geluk vergeet je. En het doet me pijn, omdat jij nu bij die ander bent. Maar geen woord daarvan is waar, dat weet je. Jij loopt mij voorbij en doet alsof jij mij niet Al die jaren van geluk vergeet je. En het doet me pijn, omdat jij nu bij die ander bent. Maar geen woord daarvan is waar, dat weet